Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Negen Turkije illegaal afgereisd naar Syrië. Dat meldt de Britse krant The Observer. De studenten zouden aan het werk zijn in ziekenhuizen in door IS gecontroleerde gebieden. Volgens de Britse overheid zullen de studenten niet automatisch worden vervolgd voor terroristische activiteiten als ze proberen terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar ze moeten dan wel aantonen dat ze niet hebben gevochten in Syrië. Houthi-rebellen hebben in Jemen een grote stad veroverd. De milities hebben het militaire vliegveld en delen van Thais in handen, de derde stad van het land. Jemen staat op de rand van een burgeroorlog. Er is een machtsstrijd gaande tussen troepen van de regering van president Hadi en de Houthis. Die hebben de hoofdstad Sanaa in handen. Een ander deel van Jemen is in handen van Al-Qaeda. En vrijdag pleegde IS twee aanslagen in de hoofdstad Sanaa, waarbij zeker 137 mensen om het leven kwamen. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad in in spoedzitting bijeen over de situatie in Jemen. De Amerikaanse regering onderzoekt een dreigement van islamitische staat. De terreurgroep zette gisteren een lijst online met de namen en adressen van zo'n 100 Amerikaanse militairen. Van de meeste is ook een foto geplaatst en wordt de rang vermeld. Volgens IS gaat het om personeel dat meewerkte aan Amerikaanse missies tegen de terreurgroep. IS roept mensen op om af te rekenen met de militairen op de lijst. En op een spoorwegovergang in Gelderland, in Teugen, is een automobilist omgekomen toen zijn auto onder de trein kwam. De politie gaat ervan uit dat er niet meer mensen in de auto zaten. De trein is door de botsing ontspoord. In de trein is niemand gewond geraakt. Het ongeluk heeft een ravage aangericht en ook de bovenleiding beschadigd. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer is in beide richtingen gestremd.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 Voor het knooppunt Raasdorp levert dat 4 kilometer file op. De linkerrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A13 naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en Berkel en Roderijs daardoor 5 kilometer file. En de A20 hoek van Holland-Gouda voor het Kleinpolderplein 2.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 I was so young, convinced I knew it all. People didn't takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to mine. Oh, yeah. The way you hold me comforts me and shows me that a love like yours is hard to find.